Goedemiddag, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Storm Kieran leidt een dag later nog tot problemen. In de provincie Zuid-Holland staan nog altijd duinen en polders onder water. En in Breda is een studentenflat ontruimd vanwege brand die was ontstaan door wateroverlast. Volgens de brandweer worden 39 studenten voorlopig opgevangen. De vraag is nu wel, kunnen zij nog terug eh, het pand in? Want eh, de elektriciteit eh, is helemaal eh, verbrand. Hè? Dus daar moet echt wel naar gekeken worden. En dat zal mogelijk wel enige tijd kosten voordat dat weer hersteld is. Er is zeker 1,1 miljard euro nodig voor noodhulp aan mensen in Gaza en op de westelijke Jordaanoever. Dat zegt de VN. The cost of meeting the needs of 2.7 million people, that is the entire population of the Gaza Strip and 500,000 people in the occupied West Bank, is estimated to be 1.2 billion US dollars. In het gebied verblijven meer dan 3,2 miljoen mensen. De situatie daar is sinds het begin van de oorlog steeds wanhopiger geworden. Er is een tekort aan ongeveer alles, zegt de VN. De organisatie roept landen op om geld te doneren voor drinkwater, eten en medicijnen. In Stijn in Limburg heeft de politie 300 kilo vuurwerk gevonden. In een schuur bij een huis lagen vuurpijlen en anders waar knalwerk uit het buitenland. Vuurwerk van over de grens is in Nederland verboden. Er is iemand opgepakt. En een gezellig avondje rond een kampvuur zit er over een tijdje niet meer in voor mensen in Utrecht. Het wordt in de provincie verboden een houtvuurtje buitenshuis te stoken. Dat betekent dus ook geen vuurkorf in de tuin. Het stoken van hout zorgt voor een slechte luchtkwaliteit en de rook is ongezond. In 2025 gaat die nieuwe regel in. Dan nog het weer. Vanmiddag wat vaker droog met soms een klein zonnetje landinwaarts. Vooral in het westen en noorden kans op een bui. En het is 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Dat zegt althans de leider van de Libanese militante beweging Hezbollah in een televisietoespraak. Twee online gokbedrijven moeten twee gokkers hun geld terugbetalen... dat ze vergokten voordat online gokken in Nederland legaal werd. Het gaat om bedragen van rond de 100.000 euro. Voor speciale gemotoriseerde voertuigen gaat het kabinet een kenteken verplicht stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de BSO-bus, de elektrische step en de Segway. Het weer, behalve in het noorden overal droog, bij 12 graden. Morgen begint droog en dan schijnt ook geregeld de zon. Het wordt ook dan maximaal 12 graden. could so much to live for. But she fell in love with the wrong kind of man. He abused her love and treated her so bad. There was not enough education in her world that could save the life of this little girl.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 Wat kun je nog alleen tegen een stroming in? Een drijven leven, maar die bepaalt de zin. Wat kun je nog alleen met beesten in de mens? Ieder mens heeft wel een waarde, tot een bepaalde grens. Fred loopt mompelend naar buiten.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 Wie gelooft er nog in sprookjes? Wie gelooft er nog? de dromen, zand in de ogen wel te rusten. ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Been crazy on the waltzer But it's the life that I choose about the switchback and a torture tattoo.